uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don is een Boeing 737 van Fly Dubai neergestort. Lokale media melden dat alle 62 inzittenden aan boord zijn omgekomen. Er zou iets fout zijn gegaan bij de landing. Door de zware regenval was er slecht zicht. Op GPS-beelden van de vlucht is te zien dat het vliegtuig bij een tweede landingspoging neerstortte, zo'n 75 meter naast de baan. Het vliegtuig van de prijsvechter kwam uit Dubai. Deborah Gravenstein is onder grote druk opgestapt als bestuurslid van de Judo-bond. Daarom keert Henry Bonnes weer terug. Die legde zijn functie als directeur topsport maandag neer omdat hij een gebrek aan vertrouwen voelde. Dat leidde tot een chaos binnen de judo-wereld, waar ook NOC-NSF zich mee bemoeide. Vijf topjudoka's riepen Gravenstein in een open brief op om te vertrekken. Ze zou Bonnes bewust hebben tegengewerkt omdat het niet boterde tussen de twee. Zes andere topjudoka's namen het nog voor haar op, maar ze besloot toch om op te stappen. De roddelwebsite Gawker moet 115 miljoen dollar betalen aan Hulk Hogan... omdat de site zonder toestemming een sekstape van hem had gepubliceerd. Volgens de advocaat van Hogan werd de privacy van de worstelaar geschonden en had de video geen journalistieke waarde. De roddelsite gaat in beroep tegen de uitspraak. De Fabeltjeskrant komt terug in een digitale versie. In 2018 moet de kinderserie weer op de buis komen. Dan is het 50 jaar geleden dat de televisieserie begon. De karakters als meneer de Uil, juffrouw Ooievaar en Louieke de Vos blijven er hetzelfde uitzien. Het is de bedoeling dat de Fabeltjeskrant net als vroeger elke dag op een vaste tijd te zien is. Het weer nog op veel plekken bewolkt bij een graad of 4. Overdag blijft het grijs, al kan later op de dag de zon af en toe doorbreken. Het blijft droog bij een graad of 8. Zondag nog steeds bewolkt met mogelijk wat motregen.